Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het weer over de kabinetsformatie. Het wil nog niet echt vlotten. Na het uitlekken van geheime notities over de onderhandelingen zijn sommige partijen het vertrouwen in elkaar kwijt. Vooral VVD-leider Mark Rutte was de gebeten hond, zegt verslaggever Ardi Stemerding. Sommige partijen die blijven er maar op hameren dat eh, wat hem betreft Mark Rutte het grote probleem is en dat hij weg moet. Andere partijen die Rutte sowieso al niet uitsloten als eh, een, een, eventuele nieuwe premier, die zeggen het wordt nu tijd om ons te focussen op de inhoud. De laatste weken is er hard gewerkt om de boel weer op gang te krijgen en dat lijkt te zijn gelukt. Onder meer D66, CDA, GroenLinks en de PvdA zeggen dat ze wel weer met Rutte willen praten begint er steeds beter uit te zien voor de versoepelingen van volgende week woensdag. Dan gaan bijvoorbeeld sportscholen weer open en kun je ook ontbijten en dineren op het terras als het aantal ziekenhuisopnames tenminste verder blijft dalen. En dat is zo. Inmiddels zitten we op een daling van 20 En dat is precies de voorwaarde die het OMT stelt om verder te kunnen versoepelen. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de vissen in de Noordzee. Denk je misschien boeien? Nou, klopt. Met speciale apparatuur aan de boeien die in het water drijven... willen ze onderzoeken welke routes de vissen zwemmen. Dat gaat niet goed. Er zijn steeds minder zeebaarsen en zeeforellen te vinden. Door de dieren in de gaten te houden hopen ze erachter te komen hoe dat komt. En in Groningen staat het deze dagen vol met amateuropzichters. Een opzichter ken je wel. Het zijn mensen wiens baan het is om bouwwerkzaamheden in de gaten te houden. De amateuropzichters zijn vaak oude mannetjes die langs de hekken staan te kijken. En die kunnen hun geluk niet op, want in Groningen wordt al tijden een grote ringweg verbouwd. Met vanochtend als hoogtepunt het plaatsen van een spoordek. Het stond vol mensen. Je geniet ervan. Ja, we genieten ervan. Ja. ja, zeker. Ik vind het spannend. Ja. Dat is spannender als voor de televisie ze toch? heb ik het weer nog. Ze hebben er ook prima weer daarbij eh, in Groningen. Er zijn wel wat wolken, maar alleen in het zuiden valt een bui. Vannacht droog en 7 graden. En morgen zon, wolken, af en toe regen en 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk files bij Amsterdam, want op de A5 richting Hoofddorp zorgt een pechgeval bij knooppunt De Hoek voor een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A10 is de weg wel weer vrij op de ring Oost richting Utrecht. Er was een ongeluk gebeurd bij de afrit Watergraafsmeer. Toch heb je nog 20 minuten vertraging daar. Er staat ook een pechgeval op de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij de afrit Noordwijkerhout.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 Het zijn er 864 meer dan gisteren. Liggen 135 patiënten minder in het ziekenhuis. Het zijn er nu 2345, van wie 738 op de IC. Tot en met gisteren zijn in Nederland zo'n 6,6 miljoen coronavaccinaties gezet. Volgens RIVM-vaccinatiebaas Van Delden zit het tempo er goed in en blijft dat zo. In Rusland worden de slachtoffers herdacht van de aanslag gisteren op een school in Kazan. Zeven scholieren en twee volwassenen kwamen om het leven toen een man het vuur opende. Bij de school worden bloemen en knuffels neergelegd... en op overheidsgebouwen hangen de vlaggen halfstok.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 More than twisting my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no.